en welkom bij de pre-show voor de 29ste QFF podcast. De stream loopt, de muziek draait en af en toe zult u mij horen terwijl u luistert naar wat muziek in eh, de aanloop naar de 29ste podcast van de QFF podcast series. En het is vandaag zondag 1 juni 2014. En u luistert naar Creedence Clearwater Revival. Clearwater Revival met Down on the Corner gaan we naar Beast of Burden van de Rolling Stones. fucking Buma-haters out there. Ehm, ik doe natuurlijk eh, niks strafbaars, hè, want ik eh, lul alleen maar over een bestaande radiostream heen. Dat zul je natuurlijk wel begrijpen dat ik zo slim ben. Hè. Ehm, ja, ik ben dan nu misschien wel in Nederland. Maar straks zit ik weer op een eiland waar geen regels gelden. Zo, so, come and catch me if you can. Jullie gaan luisteren naar Brown Eyed Girl van Van Morrison. Mijn naam is Baffelmet en dit is de Pre-Podcast Show. playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping. In the misty morning fog with oh, ah, our hearts a thumping and you, a brown eyed girl. And whatever happened, the Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding high the rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. A brown eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la di da, just like that. Sha la la la la la la la la la di da, la di da. you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. we used to sing. Sha la la. Dus we gaan gewoon naar het volgende mooie liedje van Kansas met Dust in the Wind. show uh, van Dust in the Wind van Kansas naar het nummer Ramble On van Led Zeppelin. So enjoy. zo gaan we door naar eh, de Rolling Stones met Honky Tonk Woman. U eh, luistert nog steeds naar de eh, QFF Pre-Podcast Show.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 won't you keep on shining on the black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great, mama. Gonna make everything alright. And I ain't got no worries, cause I ain't. just every moon won't you keep on shining on me Blackwater. <clears throat> E-, e-, even denken hoor. Blackwater is toch die eh, organisatie die eh, tegenwoordig anders heet. Academy of zo. En eh, die overal ter wereld dood en verderf zaaien. ja, ja toch? Ja, ja. Volgens mij zeg ik dat goed. Goed, ja, u zit nog steeds in de pre-podcast show van de Q5 podcast. De 29ste, die gaat straks beginnen. het is inmiddels 18 uur 18 op 1 juni 2014. Mijn naam is Bafomet en um, we gaan gewoon eh, door naar het eh, volgende liedje. Of een ander liedje. Ehm, ja, Iron Man van Black Sabbath. him. Lekker man, die vage muziek. Yeah! En ondertussen ben ik eh, de onderwerpen voor de 29e podcast alvast even van een hashtag aan het voorzien. Dat kunnen jullie zelf trouwens ook doen, mochten jullie niet luisteren. Of voor in de toekomst bij eh, de toekomstige podcasts. Eh, zo kun je gewoon onderwerpen aangeven die je graag besproken zou willen horen. Oké, nou ja. Luister nog even lekker verder naar de muziek. Kwestie van hashtag podcast, gevolgd door het nummer. Dus gewoon aan elkaar, podcast 29. Hashtag podcast 29 in het geval voor deze eh, podcast die eraan komt. En uiteraard is dit eh, Paranoid van Black Sabbath. gisteren een stukje, maar gaan we ook lekker niet doen. Ik ga gewoon weer terug naar muziek. Sorry, sorry, sorry. sorry. alles loopt nu even door elkaar. En niet kwalijk. En ik ga gewoon uh, die op stop zetten. Oké. Okay. Zo is het weer goed. Yeah. he gets up under the lights to play his bass. Sultan. mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. Mm, American woman, gonna mess your mind. Mm, American woman, gonna mess your mind and say, hey. American woman, gonna mess your mind. Uh, American woman, gonna mess your mind. En, en langzaam komt die 29ste eh, podcast steeds dichterbij. We zijn inmiddels wel aan aftellen toe bijna. Haha. And eh, Free Electron is looking for Mr. Green Thumb of Dr. Green Thumb. vaag. En opeens eh, lijkt de muziek ermee te kappen. Doe het even zo. Nou ja, dan maar zo. Excusi, Excusie. Jullie gaan luisteren naar Crazy On You van Hard. On You van Hart. Jullie gaan nu luisteren naar Life's Been Good van Joe Walsh. maximaal te beluisteren aantal podcasts beluistert. Registreer u daarom nu voor een account. <clears throat> Geintje, en dat eh, zal hier nooit gebeuren at QFF. Because we just keep on trucking and uh, eh, you won't pay a damn thing for info. Want die info die eh, geven wij gratis weg. je delen. Ah. je dan wel eh, even tuk. <laughs> maar straks gaan we je 80 song even draaien in de 29ste podcast. Just so you know. En voor degenen die nu al naar de stream luisteren, ehm, dump eens even wat nummers die we kunnen bellen. Eh, en dan bedoel ik niet in de schreeuwdoos, maar uh, knal eens wat nummers in het podcast topic die we vanavond eh, live kunnen pranken. voor een leuk interview of whatever. vanavond in, eh, in ieder geval eens even gaan proberen of ik het eh, Vaticaan ook kan eh, bereiken telefonisch. jullie horen nu een stofzuiger bij mij op de achtergrond. Ja, the dust sucker. comes a flock of wham-whams. <laughs> Oh yeah, and another one bites the dust. Um, ja, van Queen. Heerlijk nummer. Maar eh, we gaan wel echt zo aftrappen. En vandaag een liggende podcast. Want eh, ja, nek, schouder en hoofdpijnklachten worden veroorzaakt door verkeerd zitten en te veel QFF'en. Grapje. hey, gonna get you too, another one bites the dust. podcast kan echt zo gaan beginnen.